Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bepaalde groepen mensen kregen soms zwaardere straffen opgelegd voor hetzelfde misdrijf. Dat overkomt vooral mensen met een migratieachtergrond die geen vervolgopleiding hebben afgerond. Dat ontdekten mijn collega's van NOS op 3 samen met journalisten van Investico. Volgens deze rechter gebeurt het inderdaad regelmatig... dat er voor hetzelfde misdrijf een andere straf wordt opgelegd. Bij het opleggen van een straf kijken we natuurlijk eerst naar het strafbare feit en de ernst ervan. Nou, als we dat gehad hebben gaan we natuurlijk kijken naar, eh, naar die verdachte. Zijn houding op de zitting. Is het een bekende verdachte of niet? Heeft hij het voor de eerste keer gedaan of komt hij vaker eh, bij ons? En de echte afweging die daarna komt is eh, hoe wegen we de persoonlijke omstandigheden van de verdachte mee. Sommige rechters zeggen dat mensen die hoog opgeleid zijn... met een goede baan en een gezin maatschappelijk veel te verliezen hebben. En als dat gebeurt is de kans groter dat ze opnieuw de fout ingaan. Daardoor vallen de straffen voor die groepen soms lager uit. In Amerika is een man opgepakt die plannen had om een aanslag te plegen op de dag van de presidentsverkiezingen. Over iets minder dan een maand. De verdachte is een Afghaan van 27. Zijn plannen waren behoorlijk serieus, zegt deze Amerikaanse verslaggever. He tried to uh, get weapons uh, and going so far as to allegedly contact an FBI informant to obtain an AK-47 and 500 rounds of ammunition. Hij zou dus hebben geprobeerd om een AK-47 geweer te kopen met 500 kogels. De FBI was er op tijd bij en heeft direct nog iemand opgepakt. Het broertje van de vrouw van de Afghaanse man, die zou ook in het complot hebben gezeten. Hij is is nog minderjarig. En yoga hoort te zorgen voor ontspanning, maar in Eindhoven lukt dat niet helemaal. Daar organiseren ze yogasessies op de boerderij tussen de geiten. Maar echt tot rust komen, dat lukt de deelnemers niet. Ik dacht wel dat het iets ontspannender zou zijn. Eh, die hoeven zijn toch niet echt als een massageapparaat en meer als een soort scherpe <laughs> messen. Maar voor de rest was het wel heel erg leuk. Het heeft ook natuurlijk niet heel veel met yoga te maken. Het is meer geiten met geiten. Volgens de instructeur is geitenyoga juist een extra uitdaging. Want probeer maar eens in balans te blijven als er een geit tegen je aanspringt. Het weer nog een wisselend dagje met af en toe wolken en kans op een bui. Later trekt het in het zuiden dicht en er is regen. Op andere plekken zijn er ook opklaringen met zon. En het wordt vandaag max 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Er staan nog een paar files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... tussen Vinkeveen en Knopend Amstel. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. Na 10 de ring van Amsterdam tussen Sloterdijk en Amsterdam Buitenveldert. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is ook daar 10 minuten. En 232 van Haarlem naar Amstelveen... Er staat voor de aansluiting met de A9 2 kilometer file.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 ik leg hem even neer die zaak hoor. Door de muziek heen, het is zo gezellig. Hè? Welkom allemaal en eh, ik hoop dat u gaat genieten tot 12 uur. Eh, vanochtend ben ik bij u met eh, lekkere muziek. Zoete muziek. Hartverwarmende muziek. Kortom, Alleen maar gezelligheid. En cabaret. Elk half uur, hè? Ja, ja. zou het niet geweldig zijn? Wouldn't it be nice if je, eh, als je eh, gewoon een lekker eh, gekookt, zacht gekookt... of nee, zo net, net tegen het harde aan, half zacht gekookt... eitje op je brood hebt met, met kaas, die combinatie... en dan een beetje kruiden eroverheen. Warm broodje, dat is ook wel een voorwaarde wat mij betreft. En dan maar genieten mensen en ook genieten van muziek Wouldn't it be nice... is geen klokkenspel dit hoor. Dit is met de Beach Boys. Ja, gezellig hoor dat je er allemaal bent. En uh, nou, smakelijk eten als je nog moet ontbijten. als je het eh, al achter je kiezen hebt, dan gaan we even naar het strand. Nee, naar de, naar de B. Naar de pier, naar de B. Dock of the Bay. Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes Watching the ships roll in Then I watch him roll away again.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 Want die noodwet die mag er van de Eerste Kamer niet komen. Nou weet ik, nood breekt wetten. En ja, je hebt allemaal je problemen. Dus ja... Ook de Eerste Kamer heeft zijn problemen. meneer Schoof, hè, onze minister-president... met het hele kabinet erbij...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 En de echte kennis die weten, of die horen aan de opname van You've Got Your Troubles... dit eh, wat ik zojuist draaide... die horen gewoon, omdat ze gewoon oren in haar hoofd hebben ook. Dat scheelt ook een stuk als je oren in je hoofd hebt natuurlijk. Maar die horen gewoon dat dit een eh, opname is... die niet in de jaren 60 is verworven. Nee, nee, die is wat actueler gemaakt. Kan niet precies zeggen welk jaar... maar hij is wat moderner, hij is wat frisser... Het klinkt wat, eh, ja, een beetje eh, de studio up-to-date ook. Hè? De studio's zijn natuurlijk... Eh, vandaag de dag, moet even slikken luisteraars. Vandaag de dag ja, veel, veel moderner. Modernere opnameapparatuur, mooier geluid. Nou ja, u hebt het kunnen horen. Heb ik helemaal voor u gedaan. En nu, luisteraars, nu, ja... gaan we naar de Stars on 45. Daar komt-ie. Daar komt-ie. Lekkere gouden oude Beatles. In een medley. Je wordt er helemaal mad van. Lee Towers, die werd er mad van. Medley Lee was dat. Hè? Ah, you are my candy girl Ja, ik had de Beatles beloofd. Nou, daar komen ze hoor, daar komen ze. Three, four. This happened once before I came to your door No reply Je blijven bellen, je geeft nooit antwoord. the girl she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star of the screen, but you can do Get it out benaderde, benaderde toch aardig de Beatles-sound luisteraars. En ik meet dat de stem van John Lennon eh, eh, bij de Stars on 45 werd ingezongen door niemand minder dan Bas Muis. Bas Muis is een eh, ja, Nederlandse muzikant. Ja, die heeft zich uh, qua muziek van kant gemaakt. Nee, nee hoor, nee hoor. Leeft nog. Bas leeft nog. Maar een grapje. Luister. Een grapje moet toch kunnen? Uh, wat ga ik doen? Duif, wat ga je doen, jongen? Nou, ik ga gewoon naar de Mississippi. Ik neem u allemaal mee aan boord. Kom op, mensen. Ik heb een pussy en ik heb een cat. Nou, dat maakt samen. 1 en 1 is Pussycat. Ja. Mijn buurvrouw heeft pussy en ik heb de cat. En alle dames die een beetje treurig zijn. Missy, kijk niet zo sippie. Kijk eens wat vrolijker, kom op. Speel ik nog een stukje op mijn, op mijn stielgitaar, hoor je? Bovendien, bovendien neem ik jou dan persoonlijk mee, Missy Sippy, Sip Missy. Eh, nou, Galveston. Nou, is toch leuk? Is toch gezellig? Doe ik dan eh, met eh, Glen Gamble. Mooie man hoor, Glen Gamble. Ik weet niet of hij nu nog zo is, maar toen was het een erg mooie man. Ik ben geen homo hoor, maar ik kan dat wel zien even goed, hè? Galveston, oh Galveston. I still hear your sea winds blowing. I still see her dark eyes glowing. was 21 when I left Galveston. Galveston, oh Galveston, I still hear your sea waves crashing while I watch the cannons flashing. I clean my gun dream of Galveston. I still see her standing by the water. Standing there, looking out to sea. And is she waiting there for me? On the beach where we used to Galveston, oh Galveston, I am so afraid of dying. Before I dry the tears she's crying, before I watch your seabirds flying in the sun at Galveston. Galveston. Glenn Gamble en uh, kennen een hele hoop dames in uh, Galveston. Maar Tom Jones, Tom Jones, luisteraars... ja, die had het er ook over, dat echt she's a lady. Blijkt een dame te zijn. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I like to flaunt and take to dinner. she always knows her place. She's got style, she's got grace, she's a winner. She's a lady. jaren het die man. Hè? Het is een dame, hoor. Nou ja, waar die over zingt dan, hè. Dit is een man natuurlijk, Stom Jones. Voor degene die hem nog niet hadden herkend, luisteraars. En ja, eh, er zijn natuurlijk een aantal mensen die zitten allemaal op eh, cabaret te wachten. Nou, begin maar vast te lachen. Ja, rustig man. Ja, ik vind het hartstikke leuk dat je lacht hoor. ik vind het leuk dat je lacht, maar het cabaret moet nog komen hè. Moet er nog opstarten. En dat gaat nu gebeuren. Herman Vinkers. Om oh, Australië is al zo apart. Nee, echt, uh, ik weet dat, want ik, eh, Australië is echt de wereld op zijn kop. Ik weet dat, want ik was een keer in Australië. Echt waar. Ik was in eh, Sydney. Dus dat kan kloppen. En ik zat er in Sydney in een restaurant. Nou, dat was al zo apart, dat was nog veel gekker dan dit. Het restaurant was namelijk gebouwd op de allerbovenste verdieping van de wolkenkrabber. En ik had in dat restaurant een tafeltje bij het raam. En vanaf mijn tafeltje had ik uitzicht op het operagebouw. Even later had ik uitzicht op een station. Nou ja, hè? Verret maar. Weer even later had ik uitzicht op de haven. Ja, en dan ga ik nadenken, hè. Ik wel. En toen dacht ik, dit kan volgens mij twee dingen betekenen. Twee dingen. Of het restaurant draait, of de aarde draait. volgens mij. Maar goed, maar volgens het je er op het tafeltje lag, draaide het restaurant. Maar dat klopt niet met Galilei. Maar volgens Galilei draait de aarde. Niet het restaurant. Nee, ze de Galilee, de aarde draait, want zei hij, de aarde is rond. Oh, daar was hij van overtuigd. Kijk, de tijdgenoten van Galilee dachten dat de aarde plat was. Maar dat is niet zo. De aarde is rond. Net als een pannenkoek. Die is ook rond. Ja, en die draai je ook om. Oh, wacht even. Dat is volgens mij niet goed. Dat is volgens mij niet goed. Die draai je ook om. Hé, hey, misschien draaien ze ook wel allebei. Dat kan natuurlijk ook, hè. Dat ze allebei draaien in Sydney. De aarde en het restaurant. Maar ja, dat zouden we niet klappen met een pannenkoek. Want heb je de pan omgekeerd op een pitje liggen. Nee, oh, daar kan ik nachten van wakker liggen. Gek is dat, hè. Daar kan ik dagen over doorprakasseren en dan moet je niet doen, want je komt er toch niet uit. Nee, dan geef ik u mijn briefje. Je komt er nooit uit uit zoiets. Maar als ik één ding heb ontdekt in mijn leven, dan, dan is het wel dit. Dat als je heel diep over iets nadenkt, dan kom je altijd uit bij iets dat niet klopt. Probeer maar eens, klopt altijd. Dat klopt altijd. Als je heel diep over iets nadenkt, dan kom je altijd bij een tegenstrijdigheid terecht. Ons hele leven is in feite één grote onverklaarbare tegenstrijdigheid. Je bent onverklaarbaar ja. Ook de wetenschap kan die tegenstrijdigheid niet verklaren hoor. Ach wel nee, maar dat is een wetenschap helemaal. Stoerdoenerij. Ja. Ja, hier in Amsterdam heb je ook zo'n universiteit. Maar hier twee zelfs. Nou, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar... Uh, zonde van geld. Ja. Volgens de wetenschap stijgt de zeespiegel met 10 centimeter per eeuw. Ik heb er voor aardigheid eens nagemeten. Ik kwam op een stijging van anderhalf meter in zes uur. <laughs> ja, dat, dat stelt zo weinig voor. Nee? De wetenschap. Nou, wat heb je nog meer aan fraais in de wetenschap? Natuurkunde, hè? ook zoiets moois. Natuurkunde. IJzer zet uit bij warmte en krimp bij kou. Nou, fret maar. Treinrails zijn van ijzer, ja. De zomers zijn de treinrails langer dan winters. De zomers doe je over Almelo, Amsterdam langer dan winters. En toch klopt het dan maar van geen kant. dat nou, komt omdat ik daar te diep over nadenk. En dat doen ze daar niet op de... Je moet in feite gewoon niet te diep nadenken en dan klopt alles. Ogenblikje, mijn broer heeft wat. Wat is er, Wilfried? Dan klopt, zegt mijn broer. Nou, wat wil je nou meer aan bewijzen? We willen mensen dan meer aan bewijs. Maar als je wel nadenkt, dan kan het niet anders of je komt tot de conclusie: ons hele aardse bestaan, het is één groot mysterie. Je begrijpt er niks van. Het is één grote onverklaarbare tegenstrijdigheid. Nou, en dat zit nu in ons mensen ingebakken dat wij dat niet zo goed kunnen hebben. Dat iets tegenstrijdig is. Daar, kunnen wij niet tegen op een of andere manier. En ja, nou, maar dat vind ik weer mooi van humor. Maar wat doet humor? Humor pakt juist twee tegenstrijdige zaken. Hè? Dingen die goed haaks op elkaar staan humor koppelt die juist aan elkaar, hè, middels een grapje. Je moet lachen, want de tegenstrijdigheid is even opgelost. Klaar. De rest van de dag vrij. dus wat de wetenschap in eeuwen nog niet is gelukt, dat lukt de humor in een paar tellen. Dus de waarheid zit in humor, niet in het serieuze. Dit meen ik niet serieus. dat was maar een grapje want anders zou het niet waar zijn. Ho, ho, ho, zo, ho, ho, ho, zo gemakkelijk komt u er niet vanaf. Er is, eh, Nee, als ik zeg dat waarheid zit en er niet serieus, dan is dat alleen maar waar als ik dat niet meen, maar wel waar. Ja, u, eh, ja, u moet het ook niet al te serieus opvatten hoor, wat ik hier nu allemaal beweer. Alsjeblieft niet. Want ik meen het wel degelijk. ik, ik, kon er nou niet, ik kan mezelf niet meer volgen. Wat is dat Ja, eh, hij die je snappen, snappen maar ik snap er niks van hoor, echt niet. nogmaals, het hele leven hè, is voor mij echt één groot gegeven waarvan ik zeg, nou, ik snap er niks van. Ook de gewone terugkerende alledaagse verschijnselen snap ik al niet. Neem nou het verschijnsel van de file. Ja, wat men eraan vindt. Van mij mogen ze het afschaffen, maar ze staan ervoor in de rij. In de rij, ja, en waarvoor staan ze in de rij? Voor zoiets doms als een Velse tunnel of een knooppunt. Ja, en wat ik helemaal niet begrijp, dat men daarvoor in de rij gaat staan, dat is het... Eh, het is wel een eind door de buurt, maar dan heb je ook wat ook, qua attractie. Oh, zo'n dingetje. Het is het drielandenpunt. Oh, wat een lol, een drielandenpunt. Ik was dan maar tien jaar oud en ze moesten met ons hele gezin vanuit Almelo. En daar is een best end. Met de trein. En toen nog eens met de bus. En toen nog eens overstappen op een andere bus. En toen nog eens heel, en lopen helemaal naar zo limburg om de onderin bij die punten bij Vaals het drie landenpunt te gaan bekijken. En druk dat er was, druk. Bussen. Het moet er nog steeds druk zijn, ik begrijp er niks van. Nee, echt, ik vind Limburg een heerlijke provincie. Alleen het drie landenpunt. Het is wel leuk dat er een plek is waar drie landen bij elkaar komen, maar om er nou een punt van te maken. <laughs> Vind ik hoor. Nou, nu praat ik nog alleen maar over iets onbenulligs, maar neem de, neem de ernstiger zaken van het leven, de zwaardere dingen, daar kom je ook niet uit. Nee, neem maar gelijk het meest ernstige dat, dat er is. Hè? Neem de dood. Ja, maar daar snap je ook niks van. Daar kom je ook niet uit, de dood. Ik bedoel, de eenheid... Ja, één iemand ooit een keer, maar dat is... Uh... uitzondering op de regel. Maar goed, ehm, daar snap je niks van, van de door. Ik bedoel, nee, de één overlijdt hè, als hij 12 jaar oud is. En de ander als hij 95 is. Dat is ook niet eerlijk. Stel hij je overlijdt op je, ik noem maar wat, je 50ste. Dat is veel te vroeg. Maar ja, waar heet 50 en te vroeg? Hij bedoelt, neem John Lennon, die was dan maar 40 en toen schoten ze hem door. Nou, dat denk je toch helemaal, hè? Als dat gebeurt, nou wat heeft dat nou voor zin, hè, dat dat gebeurt? Ja, het zal ongetwijfeld een zin hebben, want het gebeurt, maar ik kan die zin dus niet zien. Ik denk alleen maar, ja, wat moet je ermee? Je kunt er niks mee, maar het is wel een feit. En zo zit het leven vol met dat soort dingen. Maar wat is 40 en vroeg? ik bedoel, neem Mozart en Schubert. die zaten ook in de muziek. ja. Hij had nog een paar leuke deuntjes kunnen schrijven. Maar nee hoor, begin 30 moeten die al door. Dan denk je ook, waarom moeten die begin 30 al door? Wat moet je ermee? Je kunt er niks mee, maar het is wel een feit. Zo zit het leven vol met dat soort dingen. Maar wat heet 30 en vroeg? Neem een neefje van mij. Jeroen Vinkers. Ja, is nog sterker. Jeroen zou namelijk deze week precies 20 geworden zijn. Ja, 20. Als hij niet twee jaar geleden maar in 1977 was geboren. ja, is ook precies dat je zegt, ja, moet je ermee, hè? Met zoiets. Ja, je kunt er niks mee, maar het is wel een feit. Maar je kunt er niks mee en zo zit het leven vol met dat soort dingen. Vorige week hebben we nog een goede vriend van mij naar de kerk afgebracht. Zijn buurman was overleden moet je daar nou mee? Ja, ik weet het ook niet, je kunt er niks mee, maar het is wel een feit. Dus. Zo zit het leven vol met dat soort dingen. Dames en heren, hier in Amsterdam. Ik sta twee weken in een carré hier. Eindelijk, eindelijk vast werk. ik kan op de fiets naar het hotel nou, zou ik zeggen. Nou, ik, ehm, ik, ik, ik, zat vorige week nog hier op de fiets. En, al fietsende, ja, dat is heel apart was dat. Al fietsende kwam ik aan de praat met een man tegenover mij. en, ja, je kunt er niks mee, maar ja, zo is het leven nu eenmaal, hè. En goed, al fietsende kwam ik aan de praat met een man tegenover mij. En nu komt het rare die man zei mij dat het leven zo tegenstrijdig om ons overkomt, dat dat komt omdat wij ervan uitgaan dat er maar één werkelijkheid is. En dat is dus de fout, zei hij, want achter deze aardse schijnwerkelijkheid ligt nog een veel diepere werkelijkheid. En deze man gaf mij een zogeheten eh, New Age boekje mee. Ah, dat is een heel mooi boekje, je mag er heel graag aan lezen. Nou, ik heb, uh, ik heb het in één week helemaal uitgelezen. Ja, het mooie van het boekje is, op de linkerpagina staat steeds een hele diepe esoterische spreuk. Hè, esoterisch? Esoterisch wil zeggen dat je er in eerste instantie geen chocola van kunt maken. Maar dat komt dus omdat het betrekking heeft op die andere werkelijkheid. Die wij niet kennen. Dus. Maar gelukkig staat op de rechterpagina diezelfde wijsheid vertaald naar onze aardse tijdelijke begrippen weer toe. En dan krijg je de prachtigste dingen. Hier op de linkerpagina bijvoorbeeld staat: Ik loop op de wolken en voel als een vogel de zon. Ja. Vertaal. wordt dat geniet, maar drink met mate. is mooi. Nou, ik vind het mooi. Ik wel. Ik vind het heel mooi. Jawel, geniet met drink met mate. Ik heb er veel steun aan, laat ik het zo zeggen. Dat haalt me echt wel door een eh, moeilijke tijd heen. Geniet met drink met mate. Maar nou, alcohol, dat is ook een zoiets tegenstrijders dus waar je niet uitkomt, alcohol. Ik bedoel, is alcohol nou goed of slecht voor de bevolking? Daar kom je ook niet uit. Ja, weliswaar sterven er jaarlijks duizenden mensen aan de gevolgen van alcohol... maar van de andere kant komen er ook 2000 mensen bij als gevolg van de alcohol. dus daar kom je ook niet uit. Ja, ik kom daar wel uit. Maar, oh, dat is wel zoiets moois. Hoe was dat ook alweer? Eh, dat was heel mooi. Ik kom daar wel uit, maar Herman Vinkers komt daar niet uit. Je hebt namelijk naast die twee werkelijkheden, de daagse schijnwerkelijkheid en de diepere werkelijkheid, ook twee ikken. Je hebt je aardse tijdelijke schijn-ik, in mijn geval dus Herman Vinkers, en je hebt nog een heel andere ik. En die twee ikken hebben weinig met elkaar te maken. Seksualiteit bijvoorbeeld heeft alles te maken met je aardse tijdelijke schijn-ik. Bij het klaarkomen, om maar wat te noemen hè kom ik niet klaar. Bijgek. Maar komt Herman Vinkers klaar? Want afgelopen nacht dacht ik nog, ik wou dat ik Herman Vinkers was.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 Walking back to happiness again. Helen Shapiro, maar u had er waarschijnlijk al herkend. dit zijn de Hollies. Here I go again. Daar ga ik weer, mensen. Daar gaan we weer. U luistert naar Duifzaag de Week door. een, eh, een, eh, een, landbouwboer, die is ook in de laf gevallen. Die viel in de lof. Eh, in zijn tuin. Had hij lof geteeld. Viel die zomaar in. Volling in lof is dat. Ja. Kan ook gebeuren. We hebben een wereld van onszelf, mensen. Tik er eens aan. Door, the light. We're staying home tonight. far away from the bustle and the bright city lights. Let them all fade away. Just leave us alone and we'll live in a world of our own. We'll build a world of our own that no one else can share. All our sorrows of mine. When when we live in a world. Circus World of Our Own. Ja, luisteraars. En dat is blijk van mijn waardering dat u naar me luistert. naar nou, duifzaag de week door. Wat ik zelf noem als het vrolijkste ontbijtprogramma van de regio. En dan bedoel ik de regio eh, Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en meer. Dat is wel een enorme regio waar wij kunnen beluisterd worden. En daar ben ik zo blij mee. En als blijk van die waardering heb ik nou een eh, nummer voor u uitgekozen... waarin ik zeg van, jij bent, you are. Nee, dat is, eh, dat is Twilight. Hé, Duif, blijf toch eens een keer bij je les, man. Ik wilde een heel, eh, heel ander nummer opstarten, luisteraars. Namelijk eh, een mooi nummer van die dame die dat zo heel mooi kan zingen. Dolly Parton. En het heet You Are. want u bent, you are... Goud als het gaat eh, om, om, om eh, ja, liefdevolle luisteraars. En daarom wil ik dit nummer aan u opdragen. Daar komt hij hoor. Nou op de goede, ja. You are beautiful, luisteraars. Dank u wel voor het luisteren. Naar Duitsdag de week door. En luister naar Dolly, want die heb ik speciaal gevraagd om dit voor u te zingen. Nou. You are my thoughts when I'm awake, in my dreams when I'm asleep. You are the reason for my smile. You are the words I speak. I need is what you are, the only one. what you are. The only one I'll ever want from mine. That's what you are. You are. What makes me happy? You are my define is what you are. Everything I ever want for mine is what you op mijn klokje, luisteraars. 1 minuut en 40 eh, seconden nog te gaan. Eh, dus ik moet eh, even onderbreken voor het nieuws en reclame. Maar ik ben ook in uur 2 natuurlijk weer van plan gezellige muziek voor te draaien. We gaan weer, wederom gaan we luisteren naar ja, cabaret. ja, cabaret om half elf. En nou, dan alleen maar gezellige muziek eromheen. Hè? Dus ik zou zeggen, eh, blijf naar me luisteren. Doe dat nou mensen. Doe... Alsjeblieft, wilt u naar me luisteren? <laughs> Grapje hoor. Nee, eh, doe vooral wat je wil. Ga lekker wandelen buiten maar ook. Maar neem dan je draagbare radiootje mee. Met van die oordingetjes in, weet je wel. Dan kun je hem ook horen. Nou, toch. Duitsdag de week door. Eh, nog tot 12 uur vanmorgen. Dus wat houdt u bij de radio weg, zou ik zeggen. U luistert nu naar Heather.